Davy van Eck met het NOS-journaal. De NS gaat weer praten met twee vakbonden over een nieuwe CAO. Deze week wezen de FNV en VVMC een eindbod van de NS nog af. Vanwege de geplande gesprekken wordt er voorlopig niet gestaakt. Leden van vakbond CNV gingen wel akkoord met het eindbod. De NS en de bonden kunnen het altijd niet eens worden over een nieuwe CAO. NS-medewerkers legden al vier keer het werk neer. Twee keer konden er door het hele land geen NS-treinen rijden. VVMC zegt dat er weer nieuwe acties komen als de gesprekken opnieuw klappen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een bezuiniging van 8 miljard euro op de publieke omroep en hulp aan het buitenland. Donderdag werd het voorstel al goedgekeurd door de Senaat. De zenders PBS en NPR hebben lokale publieke radio- en tv-zenders door het hele land. De wet is een wens van president Trump. Hij vindt de zenders te links. Bij de bezuinigingen op hulp aan het buitenland gaat het om geld dat bedoeld is voor noodhulp aan landen... die getroffen zijn door natuurrampen en oorlogen. Het leger van Syrië gaat weer ingrijpen in het zuiden... nu daar opnieuw wordt gevochten tussen Druzen en Bedouinen. Het presidentiële kantoor heeft dat bekendgemaakt. Volgens de Syrische autoriteiten is een ingreep nodig... om het conflict in Soueda op te lossen. Onduidelijk is nog wanneer de troepen in actie komen... Vorige week brak een golf van geweld uit tussen Druzen en Bedouinen... waarna het leger hard optrad. Toen een wapenstilstand was afgesproken, trokken de troepen zich terug. Op het EK voetbal heeft Spanje gastland Zwitserland uitgeschakeld in de kwartfinales. De Spaanse vrouwen wonnen met 2-0. De halve finale is volgende week woensdag. Spanje speelt dan tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Duitsland. En die wedstrijd is morgenavond.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 I love you, and greens, a little hot water, cornbread. I love you too, Cat Daddy, but don't you let that go the surface of my own belief. Black and void in the sky, it's the vulture picture of July, skin and bone.